Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De VVD in de Eerste Kamer zegt dat de onrust over het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen komt door een misverstand. Gisteren besloot de Eerste Kamer een besluit over het definitieve dichtdraaien van de gaskraan uit te stellen. In de Provinciale staat in Groningen is nu een spoeddebat aan de gang over al die onrust. En verslaggever Jeroen de Jager is daarbij. Hij sprak met een lokale politicus van de BBB. Die zegt, ik ben geschrokken natuurlijk van wat er eh, gisteravond eh, gebeurde. Ik heb contact opgenomen met mijn fractie en ik heb de bevestiging gekregen dat we onverminderd doorgaan met die sluiting van de Groningse uh, gaskraan. Als dat anders is, dan stap ik uit de BBB, zei hij letterlijk. de VVD in de Eerste Kamer zegt nu dat ze wilden wachten op een andere gaswet... om er zeker van te zijn dat er genoeg gas op voorraad is. Maar zeggen ze, ze hadden zich niet gerealiseerd dat dat nog anderhalf jaar kan duren. In een drugslab in het noorden van België zijn drie doden gevonden. Waarschijnlijk kwamen ze om het leven toen er bij de productie van drugs giftige gassen vrijkwamen. Drie anderen raakten gewond. In het lab daar in België zou onder meer ecstasy worden gemaakt. De NAVO wil dat er een speciaal fonds komt voor Oekraïne vanwege de oorlog met Rusland. Het idee is dat NAVO-landen daar samen 100 miljard euro in stoppen om Oekraïne meer zekerheid te geven. Want nu moeten ze nog afzonderlijk aankloppen bij elk land. Alleen zijn nog niet al die NAVO-landen fin van het fonds. En het is niet alleen op het veld crisis voor Vitesse. Want de vraag is nu of de club überhaupt nog wel kan blijven bestaan. De Arnhemmers hebben dringend 3,5 miljoen euro nodig. Anders krijgen ze geen licentie van de KVB. En er zijn nog meer eisen, vertelt de directeur. Wij moeten de competitie uitspelen. Dat is belangrijk. Anders krijg je, als wij, als wij niet de competitie niet uit kunnen spelen, ben je licentie kwijt. Dreigt dat gevaar ook? Als wij niet voldoen aan hetgeen wat de licentiecommissie van ons verwacht, dan dreigt het gevaar, ja. sportief gaat het ook helemaal niet lekker, want Vitesse staat één na laatste. En dat betekent degradatie aan het eind van het seizoen. Het weer dan nog, de rest van de middag motregen, maar ook nog kans op zon bij een graad of 12. Vanavond droogt het op, maar s'nachts komt die regen weer terug. Morgen ook weer regen met smiddags kans op hagel en onweer. En dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland nog viel op de A7 Den Oever-Zaanstad.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 So please, shorty, before you walk out that door, would you listen to my song? If only I give you one last chance, last chance. with the devil, you can no longer to be faithful so we could be fruitful.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 I promise. again. yeah. Ooh, that's why I'm here. asleep twitch bells will strike at midnight of Alcazar. So if you want my crying in the rain. Cause everybody dancing looks like a superstar. The bells will strike at midnight of Alcazar.